De Eerste Kamer zegt dus wel naar de spreidingswet te gaan kijken. Met die wet kunnen gemeenten in het uiterste geval worden gedwongen om mee te werken aan de opvang van asielzoekers. De Tweede Kamer heeft al voor het plan gestemd. Een lespakket over vepen gaat superhard op scholen. Het pakket is gemaakt door longartsen van het Leids UMC. Het is tot nu toe bijna 3000 keer gedownload door leraren. De artsen gaan ook langs de scholen om over de gevaren van vepen te vertellen. En die ken je ondertussen wel. Het vergroot de kans op longkanker. Je gaat ook veel sneller sigaretten roken. Best een wake-up call, zeggen deze kinderen dacht ik altijd een beetje van, oh dat lijkt me eigenlijk wel een beetje lekker. Maar nu denk ik opeens van dat het eigenlijk wel echt heel erg slecht is. Nee, ik ga het niet doen. Ik kan eerder dood aan gaan, dat is niet goed. Er staat nog voor miljoenen euro's aan tegoed op verlopen OV-chipkaarten. Dat kun je nog vijf jaar na de vervaldatum terugvragen. Anders verdwijnt het in de zakken van TransLink, het bedrijf achter de pas. Deze reizigers in Zwolle vinden daar wel wat van. Oh, dat is mooi balen. Dan ben je zo alles kwijt. Ja. Mijn broer die had er één en eh, die was het eng verlopen. En toen kwamen we daarna een tijdje achter dat er nog wel geld op stond. En wel nog eraf kunnen halen? Ja, uiteindelijk wel. Het is eigenlijk net als kleingeld. Uh, je legt het in huis ook wel eens weg. Het is echt wel eh, voor de mensen zelf van wat heb je op de pas staan... En eh, ja, ben je een beetje bewust van eh, hoe je met je geld omgaat. Translink kan het geld niet zelf terugstorten, want het gaat om anonieme over chipkaarten. Het bedrijf ving al 30 miljoen euro en er staat nog eens 36 miljoen op die al verlopen zijn. Het weer opklaringen met af en toe een zonnetje, maar op veel plekken ook weer regen vanmiddag. Bij maximaal 13 of 14 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Er staan nog een paar files op de A4 van Den Haag naar Amsterdam... tussen Rijn Rijndijk en Nieuw-Vennep. 8 kilometer met ruim een kwartier vertraging.